Daarbij vielen zeker 200 doden. Nederland heeft zijn ambassade in Jemen pekt gesloten. De papierhandel in Tilburg, waar afgelopen middag brand uitbrak, is helemaal in de as gelegd. De brand brak rond 4 uur uit in een loods van het bedrijf Heijnen en sloeg over naar andere bedrijfsruimte. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niet zeggen. Er vielen geen gewonden. Tot in de wijde omtrek van Tilburg waren dikke rookwolken te zien. De brandweer was met circa 180 brandweerlieden actief. Het korps van Tilburg werd geholpen door collega's uit omliggende gemeenten. Het nablussen gaat nog tot in de ochtend duren. Uit metingen van de brandweer werd duidelijk dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië gelijk gespeeld. Het bleef 0-0. Tim Krul, de keeper van het Engelse Newcastle, maakte zijn debuut in het doel bij Oranje. De twee eerste keepers, Maarten Stekelenburg en Michel Vorm, zijn geblesseerd. Het weer bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Overdag eerst droog, wisselend bewolkt. Aan het eind van de middag kans op stevige onweersbuien. Het wordt 25 graden.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 Hij landde op een militair vliegveld en is naar een kliniek in Riyadh gebracht. Het nieuws is bevestigd door een regeringsfunctionaris in Jemen die eerdere berichten over een vertrek van Saleh nog tegensprak. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Deskundigen vermoeden dat Saudi-Arabië zal proberen te voorkomen dat Saleh na zijn behandeling terugkeert naar Jemen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Ook druk van buurlanden heeft tot nu toe niets uitgehaald. Door het vertrek heeft de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. In Maastricht is een man van 30 aan het eind van de avond om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw, die ook in huis was, is verder ongedeerd. De schietpartij